In 1915 zijn volgens de Turken Armeniërs om het leven gekomen, maar er zou geen sprake zijn van massamoord op deze bevolkingsgroep. Nadat de Franse Tweede Kamer in december had ingestemd met de wet, bevroor Ankara alle diplomatieke betrekkingen met Frankrijk. Nu ook de Senaat akkoord is, zal de spanning tussen beide landen verder oplopen. Iemand die in Frankrijk de Armeense genocide ontkent, kan een boete krijgen van 45.000 euro en een celstraf van maximaal een jaar. De Nederlandse overheid subsidieert al jaren de bouw van megastallen in het buitenland. Dat blijkt uit onderzoek van stichting Wakker Dier. De subsidie komt deels uit potjes voor ontwikkelingssamenwerking. Een bedrijf in Rusland heeft bijvoorbeeld 750.000 euro gekregen. Daarmee kon het uitbreiden en een stal voor 500.000 varkens bouwen. De eigenaar van het bedrijf is de Russische zakenman en miljardair Abramovic. Verder gaat geld voor ontwikkelingshulp naar Nederlandse veeboeren die in Nederland niet verder mogen uitbreiden en daarom naar het buitenland zijn gegaan. De afgelopen jaren zijn tientallen miljoenen euro's aan ontwikkelingshulp geïnvesteerd in megastallen in het buitenland, zo blijkt uit het onderzoek. Een Amerikaans commandant die verantwoordelijk wordt gehouden voor de dood van 24 Iraakse burgers heeft een schikking getroffen. Hij heeft bekend dat hij bij de operatie in de stad Haditha in 2005 nalatig is geweest en in ruil daarvoor laat het OM zwaardere beschuldigingen vallen. De commandant kan nu hooguit drie maanden cel krijgen en een lagere rang in plaats van levenslang. Het weer in het noorden kans op buien, minimaal tussen 4 graden aan de kust en rond het vriespunt in het binnenland. Overdag eerst zon, maar vanuit het westen bewolking en tegen de avond gaat het in Zeeland regenen.